uur. Mariette met het nos Shortie. Een demonstratie in de hoofdstad Caracas tegen president Maduro liep uit de hand... toen de politie metrostations en het centrale plein waar de betogers bijeen wilden komen afsloot. De politie gebruikte traangas, waterkanonnen en pepperspray. Onder de betogers waren ook de voorzitter van het parlement en andere volksvertegenwoordigers. Het parlement van Venezuela is verwikkeld in een machtsstrijd met president Maduro en de hoogste rechters over de koers van het land. Ook in Servië zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor de tweede avond op rij. Ze betoogden tegen de premier die zondag de presidentsverkiezingen won. Volgens de demonstranten is hij uit op het vestigen van een dictatuur naar Russisch model en zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Ze eisen het aftreden van de premier. Nederland trekt 2 miljoen euro extra uit voor het opruimen van landmijnen in gebieden in Syrië. Die zijn heroverd op terreurgroep IS. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat toegezegd in Londen. Er zullen lokale teams in Syrië mee worden getraind in het opsporen en ontmantelen van de mijnen. Nederland draagt jaarlijks zo'n 20 miljoen euro bij aan ontmijningsprojecten in onder meer Afghanistan, Irak en Congo. Het is de bedoeling dat de tien meest getroffen landen over acht jaar vrij zijn van landmijnen. En het OM in Den Haag is een hond kwijt. Het dier was in Dordrecht in beslag genomen nadat hij in september bij een speeltuin twee kinderen en een fietser had gebeten. Zijn eigenaresse kreeg daarvoor een boete van 500 euro. Maar omdat de verwondingen meevielen oordeelde de rechter dat de hond, een Mechelse herder, onder voorwaarden terug mag naar zijn baas. Het OM zegt nu dat dat niet kan omdat niet duidelijk is waar de hond is gebleven.